Drie uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een deel van de positieve corona-uitslagen in Dordrecht klopt niet, meldt de Telegraaf. Volgens de krant komt het door haperende apparatuur in een laboratorium. De GGD zegt dat zo'n 15 mensen onterecht kregen te horen dat ze corona hadden... waarna ze in quarantaine moesten. Na een dag kregen ze al te horen dat er een fout was gemaakt. Artsen hadden al twijfels over de juistheid van de vele positieve uitslagen in Dordrecht... Na enkele dagen is ontdekt waar het misging. Almere organiseert definitief de Floriade over twee jaar. Zoals verwacht gaf de gemeenteraad s'avonds groen licht voor de plannen... en een extra investering van ruim 16 miljoen euro. De kosten van het project zijn inmiddels flink opgelopen. In eerste instantie werden de kosten geraamd op zo'n 10 miljoen euro... maar dat is inmiddels bijna 60 miljoen. Almere wil de kosten onder meer terugverdienen... door de verkoop van bouwgrond op het terrein van de tuinbouwtentoonstelling. Bij een flatbrand in Wageningen heeft de brandweer tien mensen van hun balkon gered. In een van de woningen brak afgelopen avond brand uit... waardoor twee woonlagen vol rook kwamen te staan. Mensen konden niet meer via de vluchtwegen naar buiten... en moesten toen naar hun balkon. Een politieagent heeft in Eindhoven een man neergeschoten... die op straat met een groot mes zwaaide. De man liep s'avonds in het centrum op de Emma-straat... toen agenten hem vroegen het mes weg te leggen. Hij luisterde niet, ook niet naar waarschuwingsschoten... Een agent voelde zich toen zo bedreigd dat hij de man in zijn benen schoot. Over de identiteit van de man en over zijn motief is niets bekendgemaakt. Hij ligt in het ziekenhuis. Het weer, vannacht klaart het op. Het is ongeveer 12 graden. Overdag opnieuw stapelwolken. Komende middag kan een lokaal een bui vallen, mogelijk met onweer. En het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Yo sé bien que lo que siento no es sano, pero ahí no lo puse yo. Tú fuiste quien sin darse cuenta me seduciste. Hoy por coincidencia da la casualidad de que me ves y pierdes tranquilidad. Te gusta tu estabilidad, yo quisiera que fuera diferente.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 could lie, say I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood, I'm so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time.